Herman Vriend met het NOS-journaal. De Libische rebellen in Benghazi Tripoli. Volgens de BBC wordt er via Skype en satelliettelefoons gesproken over hoe het regime van kolonel Gaddafi ten val kan worden gebracht. Een opstand in de hoofdstad is op handen. Alleen nog onduidelijk wanneer, zegt een woordvoerder van de rebellen in Benghazi. FNV Bondgenoten is volgens werkgeversvoorzitter Wientjes onverantwoord bezig in de discussie rond de pensioenen. Vorig jaar zei de grootste vakbond van Nederland nog ja tegen het principeakkoord... En nu zeggen ze nee. Wientjens is daar kwaad over. Volgens hem is bondgenoten niet bezig met het pensioenakkoord, maar met een interne machtsstrijd binnen de vakcentrale. Begrip heeft hij wel voor advocabel FNV dat kritisch is over het akkoord. De olieprijzen dalen nu de Verenigde Staten en een aantal andere westerse landen een deel van hun strategische oliereserves op de markt brengen. Door het grotere aanbod dalen de prijzen, wordt energie goedkoper en krijgt de economie mogelijk een impuls. Een andere factor die een rol speelt bij de prijsdaling zijn de tegenvallende groeicijfers in de VS en China. Dat olie zo duur was kwam vooral door de onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Daardoor viel de productie tegen. Met de strategische reserves die nu beschikbaar komen groeit het aanbod met 2%. Het Rwanda-tribunaal doet vanochtend uitspraak in de zaak van zes verdachten van genocide. Onder hen is de oud-minister van Vrouwen en Gezinszaken, Pauline Niriyama Suhoko. Zij is de eerste vrouw die door een internationaal hof wordt berecht voor genocide. Ze zou in 1994 Hutu-mannen hebben aangezet tot het verkrachten van Tutsi-vrouwen. Verkrachting werd bewust als wapen gebruikt. Bijvoorbeeld om Tutsis te besmetten met het HIV-virus. En daarom ziet het tribunaal dit als genocide. Het weer, vandaag buien die van west naar oost trekken. In het oosten kan het daarbij ook onweren. Vanmiddag trekken de buien weg en klaart het vanuit het westen op. Het wordt 16 tot 19 graden.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 Your body's banging Sexy lady Out of control Sweet and nice You put it on me You know you got that feeling Hey, sexy lady, you Drive me crazy, going Hey, sexy lady, you Drive me crazy, extra sexy like oh, and make me wanna say hi. When you shake, the shake it down low it or off it now. Lie. Gotta like the way how you go. Every time you're passing me by. Got you wiggle it, jiggle it, and go, And you wicked to rot it now.